en dan moet worden bekeken hoe ze daarna worden opgevangen. Geprobeerd wordt ze te verdelen over andere scholen in Groningen en les te geven in vervangende lesruimtes. De Nederlandse turnsters zijn op het WK in Rotterdam negende geworden. Daarmee kwamen ze net niet in de finale, maar plaatsten ze zich wel voor het WK van volgend jaar in Tokio. En daar kunnen ze deelname aan de Olympische Spelen in Londen in 2012 afdwingen. Het weer vannacht koelt het op de meeste plaatsen af tot rond het vriespunt. Er kan een mistbank ontstaan. Overdag eerst droog, met in de loop van de dag vanuit het noordwesten regen.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 And Jimmy lied. I wonder if you ever get yourself back here alive. So you get high tonight. Cause you don't need nobody to make it on your own. You don't need nobody, you'd rather be alone. So Jimmy gets high.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 Een tak van Al-Qaeda in Saoedi-Arabië zou aanslagen in Europa voorbereiden. Vooral Frankrijk zou het doelwit zijn vanwege het boerkaverbod dat daar net is aangenomen. In Frankrijk is op dit moment het op één na hoogste dreigingsniveau voor terreur van kracht na eerdere terreurdreigingen. Ook andere Europese landen vrezen voor een terreuraanval. Eind september maakten westerse inlichtingendiensten bekend dat ze een complot van Al-Qaeda hadden ontdekt. Extremisten zouden aanslagen willen plegen in steden en op grote luchthavens in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Door een staking bij de Belgische spoorwegen ligt het treinverkeer van Nederland naar het zuiden vandaag stil. In Nederland vertrekken vandaag geen Thalys en Eurostar treinen naar België en Frankrijk. En de gewone treinen rijden maar tot Roosendaal. De Belgische spoorwegstaking begon gisteravond laat en het duurt 24 uur. Het is een protest tegen een reorganisatie in het Belgische goederenvervoer die honderden banen zou kosten. Het is de bedoeling dat de Thalys in Eurostar morgen weer rijden, maar er worden dan wel vertragingen verwacht. In de stad Groningen hebben bijna duizend basisschoolkinderen minstens twee weken vrij omdat hun school is afgebrand. Zaterdagochtend brak brand uit in een gebouw met twee basisscholen, een naschoolse opvang en een peuterspeelzaal. Van het drie jaar oude complex is niets meer over. De 950 leerlingen krijgen deze week geen les.